van 3 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Duitse politie controleert bij de grens met Frankrijk... om te voorkomen dat er hooligans naar Parijs gaan. Daar speelt Duitsland vanavond de EK-wedstrijd tegen Polen. De politie is bang voor rellen en zegt dat er al hooligans zijn tegengehouden. Die kwamen uit de buurt van Dresden en waren met bivakmutsen op weg naar het EK. Een nieuwe staking bij de Belgische spoorwegen gaat volgende week niet door. De vakbonden en de directie van spoorbedrijf NMBS zijn het namelijk eens geworden over een nieuwe verlofregeling. Treinpersoneel was boos omdat ze vakantie- en feestdagen moesten inleveren vanwege bezuinigingen. Nu is afgesproken dat ze minder dagen hoeven in te leveren. Eind mei veroorzaakte een spoorstaking een chaos op de weg omdat veel Belgen de auto namen. Staatssecretaris Dekker is niet erg enthousiast over het plan om twee keer per jaar eindexamens af te nemen. Het college voor toetsen en examens zei vanochtend dat leerlingen zorgvuldiger en rustiger aan hun examens kunnen werken met twee eindexamenperiodes. Maar Dekker zegt dat er in 2009 een experiment is geweest. Dat kostte scholen veel extra tijd en leverde leerlingen maar weinig op. Ze kunnen namelijk niet eerder gaan studeren. In Hoofddorp zijn vijf gewonden gevallen toen een bus een noodstop maakte. De chauffeur ging vol in de remmen toen een auto door rood reed. Mensen die in de bus stonden verloren hun evenwicht en kwamen hard ten val. Straatnieuws in Utrecht heeft een prijs gekregen voor het interview met Paus Franciscus. De dak- en thuisloze krant kreeg van het internationale straatkrantennetwerk de hoogste onderscheiding voor een redactionele bijdrage. Het interview, dat onder andere werd gehouden door een dakloze... werd door tientallen zusterkranten over de hele wereld overgenomen... en leverde veel extra geld op. Dan nog het weer, vanuit het zuiden wat buien. Het kan lokaal flink doorregenen en ook onweren. Het is 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten buien. Zondag wordt het weer droog. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Kadoele en Westpoort 3 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer een kwartier.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 Waaronder twee tracks van The Beatles van het album Beatles for Sale. Nou, veel plezier nog. Dit komende uur. de eerste van de tweede uur, de Creedence Clearwater Revival... met eh, Someday Never Comes. <laughs> Eh, moeten we even, even wat uh, eh, reparatiewerkzaamheden uitvoeren. Anders loopt het helemaal mis. Goed, we gaan, dat was trouwens van de LP Mardi Gras uit 1972. En dan gaan we nu naar Mike Oldfield. En hij breekt het nummer Shadow on the Wall uit 1983. En als je denkt van, hé, hey, wat een aparte stem heeft die Mike Oldfield... Dat is hem dus ook niet. Dat is Roger Chapman. Roger Chapman, de zanger, dat was eh, van het nummer eh, dus, eh, Shadow of the Wall. En hij was zanger van de groep Family. Uit 1983 was dit. In 1969 brachten de Sir Douglas Quintet hun vijfde single uit. En het werd hun derde hit, Dynamite Woman. de single derde hit. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet slecht. De Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. We gaan naar een top 100 hit van 1971. Hier is The Middle of the Road. Just a little bit lonely Just a little bit sad Sally Carr. En nou jongens, Sally in de hotpants. Jawel, moeten we even vermelden eh, natuurlijk. Eh, toch wel, hè? Ja. Eh, we gaan naar 1954, nee, 1956. De Perry Como, de man die altijd werd beschuldigd van het feit dat als hij begon te zingen... dan viel hij tenminste lekker in slaap. Maar hij had in 1956 een grote hit met, samen met de Ray Charles Singers. En dat was Wanted. kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted who gave no warning we'd ever part. She was last seen hiding out in someone's arms he knew nothing of the danger in her charms. A jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really wanted no one but me. kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted who gave no warning that we'd ever part. She was laughing. charms a jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really wanted no one but Barry Cobo met de Ray Charles Singers en Wanted uit 1956. We gaan naar de groep Chicago. Die heeft ook een eh, aantal keren hun naam veranderd. Chicago, Chicago Transit Authority, CTA. En nu is het gewoon weer Chicago. Van hun album mm, Chicago nummer 17 draaien wij het nummer You're the Inspiration. Chicago van een LP nummer 17. Met Jordi Inspiration. En de zanger dat was eh, Peter Cetera. En die bracht later als soloartiest... bracht hij dat nummer natuurlijk zelf ook een keer uit. Ook met heel veel succes. We gaan naar de Young Holt Unlimited. En Young en Holt. dat waren eerst leden van het Ramsey Lewis trio. Maar ze hadden zelf ook een aardig eh, hitje. Een one-hit wonder. Hier is Soulful Strut. Soulful Strut, Joy Van de Young Hold Unlimited. En dan zijn we nu toe aan eh, de Beatles. En dat eh, is het voor het album eh, Beatles for Sale. En daar draaien we de eerste twee tracks van. En dat zijn No Reply en I'm a Loser. En allebei John Paul composities. Hier komen ze, de Beatles.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 Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser someone who's mean to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser. I appear to be. En ook de heerlijke geremasterde versie uit 2009. Jawel, de Beatles met I'm a Loser. En daarvoor hadden we natuurlijk No Reply bij de tracks van het album Beatles for Sale. We gaan even naar eh, Zoeterwoude, of zoals eh, Joost Den Draaier vroeger zei... Schusterwoude, want daar kwamen de Shoes vandaan. En zij spelen voor ons vandaag Man's Life. I've been lost. gebroeders Verstegen. Hoe de drummer ook weer heette, dat weet ik eerlijk gezegd even niet meer. Maar eh, dat zoeken we later <laughs> nog wel eens een keertje op hoor. We gaan naar eh, de episode 6 luisteren. En dat komt uit 1967. En de zanger dat was Long John Baldry. Hier is Morning Dew. dat dit nooit een heel erg grote hit is geweest... voor die episode 6 Morning Dew. Met de zang van eh, Long John Baldry. Ehm, dan gaan we nu even naar een eh, nummer van de LP, eh, of CD eigenlijk. Swamp. Hoe heet het ook weer, Swamp? Jij weet het wel, hè? Hij weet het niet. het gaat van, het is van John Fogerty in ieder geval. Blue Moon Swamp. He, he. Het kwam net op tijd naar boven drijven, zeg. Um, Blue Moon Swamp uit 1997, John Fogerty. En gisteren had ik het al op... Eh, <laughs> zie niet lachen kring. gisteren had ik het al op Facebook gezet. Dit is een heel erg lekker nummer. 110 in the shade. Daar hebben wij dus geen last van. We zitten nog niet eens op de helft. Want 110 in the shade is 43 graden, hè? 43 graden. Hier komen we aan de 19. the shovel, digging in the devil's bone yard. Sure, like a cool drink of water, soft rag to soothe my face. Sure, like a woman to talk to in this place. shrivel up and blow away. Noonday sun make you crazy. At least that's what the old men say. Bottom laying hard as a gravestone. Couldn't cut it with an axe. Gonna lay me down right here, and that's everything is quiet and still. I sit here and think about leaving. Lord, I guess I never will. Heartache down in that city. Bright lights scares dat, eh, dat kan je dan ook niet heel snel gaan zingen natuurlijk. 110 in the shade. Want daar word je al moe van, hè, als het 43 <laughs> graden is. Dat wil je niet. Dat was in ieder geval eh, John Fogerty van de cd Blue Moon Swamp. En eh, een heerlijk nummer trouwens. Ja. We gaan even naar het jaar 1958, want toen nam Nina Simone een nummer op. En ze moest bijna 30 jaar wachten voordat het een hit werd. My Baby Just Cares For Me. En dat allemaal dankzij reclame. baby just cares for me. Jawel, dat was hem. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. <laughs> ja, we gaan weer naar een, eh, track uit het, eh, uit het decennium van de 50s. 1954, daar komen we terecht. En het is Eddie Fisher met I Need You Now. If I ever needed you, I need you now. I can't remember when I've ever been so blue. If I ever needed love. Aching heart. never needed love aching heart. Honey, you know how. If I ever needed you, I need you now. Hebben we vandaag toch weer de eh, twee crooners gehad? Dat was uh, eh, Eddie Fisher. En daarvoor hadden we natuurlijk Perry Como. We gaan even naar J.J.K. luisteren. Don't wait. Ik dacht, eh, we beginnen altijd met Floyd Kramer... met eh, het eerste uur van Matchbox. Laten we nou gewoon eens een keer ook eh, stoppen met, met, Floyd on the rebound. Het laatste nummer van deze Matchbox. Zometeen tussen 4 en 6 Hans met zijn programma. En hij is er weer helemaal klaar voor. Hij staat in de startblokken. Staat, staat in mijn nek te eigen. Dus <laughs> hij weet van geen ophouden.